dat ze de westerse vrijheid koesteren. De Nederlandse burgemeesters roepen op morgen om 6 uur de straat op te gaan om te protesteren tegen de aanslag in Parijs en voor de vrijheid van meningsuiting. In Parijs begint dan ook een demonstratie. De journalistenvakbond NVJ roept op om 11 uur een minuut stilte te houden, tegelijk met een herdenking bij het International Press Center in Parijs. De afgelopen avond is zowel in Frankrijk als in andere landen al spontaan gedemonstreerd. Dan nog het weer.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 Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take she zfmzandvoort.nl done and joy, all lost and gone. curtains of the So it's here I stand as a broken man, but I found my friend.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 Dielke Teertstra met het NOS Journaal. In de Noord-Franse stad Reims is een antiterreuractie gaande. Zwaar bewapende agenten en sluipschutters hebben een gebouw omsingeld... waarin zich mogelijk de daders bevinden van de aanslag in Parijs de afgelopen dag... Bij die aanslag op het satirische magazine Charlie Hebdo kwamen twaalf mensen om het leven. Reims ligt zo'n 140 kilometer van Parijs. De Franse politie kent de identiteit van de daders. Het zijn twee broers van begin 30 van Frans-Algerijnse afkomst en een man van 18. Ze zouden banden hebben met een jemenitisch terreurnetwerk. Een van de mannen komt uit Reims. En mensen in Nederland moeten alert zijn en blijven opletten, maar niet paranoia worden. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof... naar aanleiding van de aanslag in Parijs. De aanslag is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Dat is al een tijd substantieel en dat blijft zo. We hielden al rekening met de mogelijkheid van een aanslag, zegt Schoof. Hij wil niet zeggen over mogelijke verscherping van de veiligheidsmaatregelen. Daar doen we inhoudelijk nooit mededelingen over, zei hij. In Delcel is een arrestatieteam een woning binnengevallen na berichten over een mogelijke gijzeling. Een jong stel meldde zich eerder op de avond bij de politie. De twee zeiden dat ze uit het huis waren ontkomen en dat er nog mensen binnen waren, maar agenten troffen er niemand aan. De politie onderzoekt de zaak. En Billy Elliot is uitgeroepen tot beste grote musical van 2014. De prijs werd uitgereikt tijdens het Musical Awards Gala in Utrecht. Billy Elliot is een musicalbewerking van een film over een jong